Want hoe lang is het al geleden dat ze haar laatste album heeft laten verschijnen? Dat is een eeuwigheid geleden. Welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur trouwens. Eh, heel veel lekkere muziek heb ik voor je in de aanbieding. En een paar interessante onderwerpen. Dus blijf lekker luisteren tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Muziek van Vicky Leandros heb ik vandaag ook in de aanbieding. Dus hier is ze met Comme je suis. Je suis comme je suis. J'ai le cœur comme les autres. J'aime la liberté. Je ne veux pas rester seul. Regarde-moi. Tu ne peux pas me changer. I love. toute ma vie. Je pourrais être fidèle. Je suis comme je suis. leeft hij voort, hè? Want hij is niet dood. Hij leeft. Hij heeft alleen het gebouw verlaten. We hebben het over Elvis Presley, natuurlijk hier in eh, de show. In de zondagmorgen van ZVL. Can't Help Falling in Love With You. En voor inderdaad Vicky Leander was. En Kom Je Suis. Straks een best wel ingewikkeld onderwerp in de show. We gaan het hebben over van missen krijg je het koud. Het gaat dan over ja, overlijden. Het overkomt ons allemaal in de familie en omgeving. Dus daar hebben we wel mee te doen natuurlijk. En hoe, dat hoor je straks hier in de show. Na onder andere Janice. die in de jaren 80 prachtige hits maakte. En begin jaren 90, Imagination. Nou, was eigenlijk best wel een beetje sensueel zo nu en dan. Maar wel leuk. In the heat of the night hoorde je. Hier bij ZVL, terwijl wij hier lekker aan de koffie zijn. Echt waar. Dus dat is eh, dik voor elkaar hier. En we hebben er ook iets lekkers bij, maar ik weet niet wat het is. Het ziet er een beetje apart uit. Het is uh, kruimelig. Het is roomboterachtig. Er is nog veel meer moois aan en zo. Het eh, smaakt geweldig. Maar ja, wat is het nu? Ik heb de verpakking niet gezien. Dus dat is eh, voor ons nog een groot raadsel. Maar weet je wat ook zo'n groot raadsel is? Waarom deze smartlap zo'n enorme hit werd? Hm. Luister mee naar dit drama van Herman van Keken. tussen haar en mij leek over. Het was voor beiden beter dat ik weg zou gaan. Ik keek nog even om, halverwege het station zag mijn dochtertje, ze vloog achter me aan. Ze snikte, papi loopt toch niet zo snel. Nam ik haar op mijn arm en ging naar huis terug. Ik wil opnieuw beginnen met de moeder van mijn kind. Wat gebeurd is, dat vergeet ik liever vlug. Hoe ze snikte, papi loopt toch niet zo snel. Ja, gezellig. Orchestral Maneuvers in the Dark. Hè? Orkestrale muziek, maar dan mooi. Zoals dit. Een beetje rockachtig. Dream of me. Wat een oproep. En Herman van Keken. Hoe droevig kun je het hebben op een zondagmorgen, laat we eerlijk zijn. Papi, loop toch niet zo snel. Uiteindelijk Tom, komt het toch weer allemaal goed, zou je zeggen. Ehm, tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan het hebben over iets heel bijzonders. eerst mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten met Wouter van der Toorn. Hij is mede-eigenaar van Bright Elephant. En in de studio, Wouter, welkom. Dankjewel. We gaan het hebben over een boek, maar eerst even die Bright Elephant, daar jij mede-eigenaar van bent. Wat is dat precies? Ehm, in 2019 eh, ben ik met mijn compagnon Sandra eh, begonnen met eh, het bedrijf Bright Elephant. waar we bezighouden met ehm, het thema rouwen en het mhm. thema nalatenschap. En Bright Elephant, dat is niet zomaar bedacht. Dat gaat over een heldere olifant. En als mensen vragen waarom heet dat Bright Elephant, dan vraag ik altijd: weet je wat, wat ze bedoelen als ze het hebben over de olifant in de kamer? Dat zijn van die dingen. Iedereen weet dat het er is, maar niemand wil het erover hebben. <laughs> Nou, de dood en rouwen, dat is nou zo'n olifant. En wij dachten, daar gaan we onze missie van maken. Dus we zijn het bedrijf Bright Elephant eh, begonnen. Want gaat het dan altijd over de dood bij jullie? Nou, het gaat eigenlijk. De, de, de grap is, als je het veel over de dood hebt, gaat het eigenlijk veel meer over het leven. Ja, ja. Ehm, maar het gaat wel heel vaak over. Eh, voor mensen die eh, bijvoorbeeld een, uh, een nalatenschap achterlaten, ja, dan zit je met een familie die iemand verloren is. Mm Ehm, en als het gaat over rouwen, ja, dat kan soms pril en dat kan soms heel lang geleden zijn. Eh, waarin mensen proberen hun leven weer opnieuw vorm te geven na het doormaken van een verlies. Ja. Vandaar ook dat boek van Missen krijg je het koud. Dat is een troostrijk boek. Ja, toen wij. Ehm, het, het, is heel, het is heel apart. dit boek is nu vier jaar. Ik denk nu ongeveer vier jaar oud. Mm 10, 11, 12.000 boeken zijn er al uit. Dus het is. Eh, dus heel veel mensen zijn blij met het boek vanwege het simpele feit. Oh, dus dat hoort bij rouwen. Dus dit is heel normaal. Ik dacht dat ik gek was. Dat het, ik iets raars had. Dat, ja, dat je de enige bent die dat, dat heeft. Dat je de enige bent. En als je tegen mensen zegt, nee, kijk, als je iemand verliest, heel vaak, we zitten toch in een soort rare maatschappij waarin we denken dat verdriet speelt toch af in je hoofd. Alles wat er in je lijf gebeurt, want dat, dat is het, alles wat, wat rouw in je lijf doet, daar gaat ons boek over. Ehm, dat koppelen we er heel vaak niet mee. Maar we, de simpele boodschap is, je, je lijf rouwt altijd mee. Rouwen zit ook, ik denk, veel meer in ons hele systeem als alleen maar in ons hoofd. Je, je bent ook ontzettend aan, hard aan het werk om dat verlies te verwerken, om dat, met dat verlies om te gaan. Ehm, en dat boek geeft daar inzicht in? Dat boek komt eigenlijk ook uit de praktijk. Dat boek vertelt heel veel inzichten. Inzichten van hoe komt dat dan? Hoe werkt het lijf? Maar ook heel veel verhaaltjes uit de praktijk. Mhm. Van mensen die je tegenkomt. Mensen die bijvoorbeeld een, eh, een, een, een eetprobleem uh, ontwikkelen na, eh, in een periode van rouw. Ja, ja. En weet je hoe dat komt? Geen idee. Hoe ben jij geleerd vroeger, toen je klein was, toen je op de lagere school zat of op de kleuterschool, en je was gevallen en je was verdrietig, wat, wat deden ze dan? Ja, dan wilden ze je troosten. Ja, en hoe, wat, deed, wat gaven ze je dan? Eh, een, een pleister in ieder geval, maar dat bedoel je niet. Nee, en heel vaak een snoepje. Een snoepje, ja. Want dat huilen is toch heel vervelend. Ja. Dus we stoppen er een snoepje in. lekker zoet. dat is de trooster. En, en dat is, de troost. Ja. Dat, dat is eigenlijk twee signalen die je geeft. Want heel veel zijn op die manier opgevoed. Eén, zoetigheid is de oplossing voor verdriet. Ja. Het is dus het gek dat wij onszelf volstoppen met zoetigheid. Op momenten dat we gestrest zijn, dat we eh, verdrietig zijn. En het tweede is, jouw verdriet daar heb ik last van of dat, dat moeten we zo gauw mogelijk oplossen. Ja, ja. Verdriet is een probleem dat je moet oplossen. Niet een probleem wat een, zeg maar, is geen probleem. Eh, rouwen, dat is heel gezond en dat hoort erbij. Alleen, we hebben het aangeleerd om dat maar het is een probleem en dat moet ik voor jou nu oplossen. En, weg te duwen misschien? Ja, en dat soort inzichten, dat hebben we allemaal beschreven, in, ook in het boek. Ja. Omdat het heel veel met de lichamelijkheid vervolgens ook te maken heeft. Ja, lichamelijke ongemakken komen er ook vandaan. Dat heb je in ieder geval duidelijk Zeker. gemaakt. Uh, eh, boek is nog verkrijgbaar? Absoluut, ja, ja. hoor. Hoe kan dat het beste? Eh, dat kan via brightelephant.nl of gewoon via de gewone boekhandel. Want daar zijn ze ook gewoon te, eh, te koop. De titel van Missen krijg je het koud. Kijk of je dat boek bijzonder vindt om dat een keer te lezen. Want het heeft alles te maken met hoe je leeft. Dankjewel, Wouter van der Toorn, mede-eigenaar van Bright Elephant.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 And twee nummers die best wel een beetje te maken hebben met het onderwerp dat we zojuist besproken. Frank Sinatra, That's Life en Eternal met Angel of Mine. Ja. Ook wel een tekst dat met eeuwigheid te maken heeft. Want ze heette niet voor niks Eternal. Natuurlijk hier in de show, hier bij ZVL. Ik kijk even op de agenda van uh, eh, ZVL. En dan zie ik dat er komende woensdag een eh, ontdekkingstocht voor kinderen wordt gehouden. Eh, en dat gebeurt allemaal in het natuurgebied Waterdune. Dat is leuk voor de kinderen. Wil je meer weten over eh, die wandeltocht voor de kleuters en de kleine kinderen en de jongelui? Dan ga je gewoon naar onze website omroepzvl.nl naar agenda. En daar zie je het staan en daar vind je alle informatie over deze ontdekkingstocht voor kinderen van ouder dan acht jaar. Dus kleuters doen eigenlijk niet mee, die kunnen die tocht niet helemaal maken. Dus dat was een beetje voorbarig. Dus omroepzvl.nl I heard the captain cry, Explore the ship, replace the tonight. Procol Harum. Na zo'n verhaal over de waterdune. Hm. Past dat een beetje. Geweldig eh, nummer uit 1969. En Mr. Mister, we draaien hem vaker in de show omdat het zo'n lekker nummer is. Voor zo'n zondagmorgen als vandaag met lekkere koffie en wat erbij. En we zitten hier wat te kletsen in de studio over wat er gisteravond op televisie allemaal gebeurde en zo. Nou, niks spannends hoor, dus ja, kunnen we beter bij de microfoon <laughs> dicht houden altijd. Want het gaat helemaal nergens over. Over een paar minuten al is het eh, tijd voor het tweede uur van de show. Dat gaat snel hè. En dan eh, heb ik eh, weer lekkere muziek voor je en een reportage van Jeroen van Gent. En dat is niet alles. En ik heb ook nog hele mooie praatjes. Dus blijf lekker luisteren naar de show. Maar we hebben eerst nog wat bla bla bla bla bla van totaal iemand anders. Van Squella. Goedemorgen trouwens, als je er net bij komt bij ZVL. je t'aime. je t'aime. Et moi vraiment j'étais. Et moi vraiment j'étais. Et moi vraiment j'étais. Et moi vraiment j'étais. Et moi vraiment j'étais. Et moi vraiment Omroep ZVL. on and on van Dua Lipa. Tja, we're good. Natuurlijk, ja, zal je van jezelf niet zeggen dat je eh, slecht bent, nietwaar? Verder, bla bla bla bla van Squeller hier in de show. Hey, eh, het is tijd om even pauze te nemen voor me, dus dat ga ik ook doen. Zometeen na 11 uur ga ik gewoon weer lekker verder met eh, nog meer mooie muziek hier bij ZVL. En iets meer tempo, gewoon een beetje meer tempo, omdat het eh, zo kan, zo tussen 11 en 12. Terwijl je misschien dan denkt aan de brunch of de lunch. Goed, wat mij betreft tot over een paar minuten hier bij ZVL.